start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland zet zich schrap voor het winterse weer van morgen. Vandaag had met name in het oosten het verkeer veel last van de neerslag... maar morgen leidt sneeuwval waarschijnlijk in bijna het hele land tot problemen. Het KNMI heeft vanaf morgen vroeg 10 uur vanwege langdurige sneeuwval... code oranje afgegeven voor heel Nederland, behalve Zeeland en de Baddeneilanden. NS laat op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling direct al minder treinen rijden... en ook de KLM heeft uit voorzorg 94 vluchten gesloten omdat de landingscapaciteit morgen een stuk minder zal zijn. TV-programma Kassa is een vorm van fraude met cadeaukaarten van onder meer de HEMA, Intertoys en Prenatal op het spoor gekomen. In veel winkels hangen deze cadeaukaarten bij de kassa met daarop een barcode. Fraudeurs maken een foto van die barcode en scannen hem daarna in. Als de cadeaukaart vervolgens verkocht wordt en wordt geactiveerd, dan kan de fraudeur het saldo op de kaart uitgeven door de ingescande barcode te tonen. Op de cadeaukaart zit weliswaar een pincode, maar die wordt in winkels nagenoeg nooit gevraagd. Onder massale belangstellingen met groot ceremonieel vertoon... is in Parijs vanmiddag afscheid genomen van de overleden rockzanger Johnny Hallyday. Tienduizenden mensen zagen de rouwauto over de Champs-Élysées rijden... begeleid door honderden motorrijders. President en Hallyday-fan Emmanuel Macron hield een gloedvolle speech... en na afloop barstte er een donderend applaus los. Hallyday overleed woensdag aan longkanker. De 74-jarige zanger wordt begraven op het Caribische eiland Saint-Barthélemy... waar hij met zijn vrouw woonde. Het weer. Vanavond en vannacht kan nog een winterse bui vallen. Met name in het binnenland is er kans op gladheid. Vanwege het verwachte winterse weer heeft het KNMI voor morgen code oranje afgegeven. Voor bijna het hele land, met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden. Morgenochtend trekt er een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuidwesten naar het noorden. Op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen en valt er lokaal 10 tot 15 centimeter. Morgenmiddag gaat het ook flink waaien. In het zuiden gaat de sneeuwval dan over in regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB.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 Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California on your eyes And I thought that she could really be the one this time But I never got the chance to make her mine Because she fell in love with little thin white lines London girl with her attitude We never told no one, but we look so cute Both got way better things to do But I always think about it when I'm riding through I believe, I believe, I believe, I believe That I'm in too deep Jealousy, jealousy, jealousy, jealousy Get the best in me Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes, yeah. Always make the same mistakes, cause time to feel and face. I know that you're afraid. I'm gonna walk away. It's time to feel and face. You know I'm bad at love, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one Ooh, that could finally fix me. Looking at my history. De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on the De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Wacht even, dan doen we het gelijk goed. Dan doen we het gelijk goed. Het is nog even, even oefenen, wennen. Maar, doet hij het? Doet hij het? Gaan we nu achterkomen? Ja! Ja. We zijn er weer. We zijn er weer met een normale aflevering. Ja, normale aflevering, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want eh, god, wat is er een boel gebeurd. Vorige week was nogal chaos, eh, ja, Mike. vorige week was feest. Het was echt feest. Het was, eh, maar het was wel gezellig. Het was erg gezellig, het was maar gezellig. erg chaotisch. Het was één grote bende, maar god, wat was het gezellig. Ja. Het was echt, echt top. wat... Ha! you gotta het. up. Ja, wat, wat, gaan, wat ga je doen? Wat, wat, gaan we doen vanavond? Eh, lekker, lekker eh, tracks luisteren weer. Dit keer eh, niet echt remixes, gewoon de standaard versie. Lekker de, de lijst afwerken van Europa. Ja, en we, zitten we ondertussen aflevering 17, jaargang 26. Zeker weten. We zijn er weer. En ik, ik ben, ben wel benieuwd. Wat, wat heb jij gedaan vandaag? vandaag? Even heel kort. helemaal niks. Helemaal niks. Ik, ik had een kater. Nou, ik heb een kerstbomendag gehad. Daar gaan we zo <laughs> natuurlijk meer over vertellen. Want ik heb een woudreus eruit getrokken. Maar we gaan eerst luisteren naar een nieuw nummer van Jason Derulo. Featuring French Montana met Teto. Derulo. Wine for me, darling. Where your move your spine is alarming. Man, why you just... Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Got you too bad and you know it. When you drop down bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Ja, doet hij nou niet wat we willen? Wat heb je nou gedaan, Mike? Ik heb helemaal niks gedaan, maar hij doet gewoon niet wat ik wil. Dan ga je eens wat nieuws uittesten en dan, dan loopt, hij loopt het, meteen vast. Hij doet het gewoon niet. Ik moet zeggen, je bent goed bezig. Ja, maar nu weer. like that up when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at Ferrari. Fresh vanilla smooth like a honey year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, dog. You wanna dock in a fly out? Wine for me, dog. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me. When that money keep blowing, swat shorty tip tongue. Got, Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body my way. my way. Can't take it off my you tiptoe. When you tiptoe. Oh, oh, oh. Hold tight when you. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Boy, I can see the way you just move that body know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. But usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me where I'm at. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, whatever. Just had to dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you. No, your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we are full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it, then. It started when I looked in her eyes, I got ghosts and I'm like, my name is, hey. Esta para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo He started when I looked in her eyes I got close and I'm like Reggaeton Lento. Oh, het blijft toch echt een lekker nummer toch ook? Zelfs in de winter. Ja, zelfs in de winter. Eh, het blijven eh, lekkere warme, warme tracks. Ja, eh, dat zeg ik. We spelen het nu af. En we, er ging net natuurlijk even iets niet helemaal goed. Maar ja, ik speel het, laat, laat het even uitleggen de mensen, voor de mensen die thuis luisteren en ook meekijken. Ik, werk voor het eerst weer met, met mijn iPad. Ik, ik ben helemaal niet eh, niet echt met mijn iPad bezig geweest, maar ik heb begrepen van de baas dat ik hem mag houden. Dus eh, nou ja, dan ga je hem ook gebruiken voor eigen... Hè, Anders eigen... blijft hij toch maar te stoffen. Ja, weet je, dat, dat, dat, eh, heeft helemaal geen zin, hoor. Maar het, het, is even winnen, maar het werkt goed. Maar, ik, ik zie veel andere programmamakers die hebben het ook, dus ik denk dat het wel, wel ideaal uit kan komen. Ja, ik moet alleen niet het soundboard tegelijkertijd willen gebruiken. Nee, dat, <laughs> dat, valt niet weg inderdaad. <laughs> nee, dat is geen succes. maar jij hebt dit weekend eigenlijk niet heel veel gedaan, zei je. Nee, dat ja. was rustig. Gisteren een verjaardag en straks misschien nog een verjaardag. Straks nog misschien een verjaardag eh, van wie? Van eh, Cordy Dwyer. Die is vandaag jarig. Woe! Nou, 21 is hij geworden. Jeetje, dus ik wou dat al later eigenlijk al uit de schuur pakken. Maar ik dacht, nou, ik laat hem voor dit jaartje nog maar even staan. <laughs> Kijk, daar is hij voor te gebruiken. Dat is nou echt prima. <laughs> hey Mike, zou jij zeggen dat uh, Reggaeton Lento een Latin nummer is? soort van. Wel, ja, en zou, je, zou je zeggen dat Rockstar een Latin nummer is? <laughs> nee. Nou ja, dat komt er wel aan. Dat eh, is zo bevestigd op, eh, op Twitter. Ja, echt waar. Van Rockstar komt dus waarschijnlijk een Latin remix. Nou ja, afgelopen weken stond Rockstar van Post Malone en 21 Savage... dus voor de achtste week bovenaan de Amerikaanse hitlijst. En mogelijk is het dat het leven van de track nog, is, eh, nog wat op te rekken is met een remix. Ja, dit, tru dit trucje leverde eerder hits als Despacito en Mi Migente. Migente? Ja, Migente. Migente. Een tweede leven, want zoals je ziet bij Despacito ging ook de lucht in. Meest bekeken filmpje ooit. Zeker. Maar ook de meeste, de meeste hit denk ik wel van, van 2017 eh, nu. Ja, absoluut. Hij heeft, eh, Nederland heeft hij denk ik al in 12, 13, weken heeft hij volgens mij op één gestaan. Het slaat nergens op. Maar ja, in ieder geval, Billboard die heeft dus uit een bron, Twitter dus, dat er mogelijk eh, een Latin versie gaat komen. ja, ik ben benieuwd. Benieuwd. We ja. mee? Eh, eh, ik ga mee, ik ga beleven. Maar eh, dus, ja, wat, wat jij, zegt, er komt een nieuwe versie. En ik heb, dus als ik jou goed begrepen krijgt krijgt dus ook hulp van Nicky Jam en Ozuna voor de track. Ja, klopt. En die gaan hem dus aanvullen met, met Spaanstalige teksten. En dit jaar ja, is dus wel, ja, wat jij er ook zegt, is wel gebleken dat de Spaanse taal wel, wel heel erg aanslaat. Ja, absoluut. Dat is Latin is back. Ja, maar dat was het vroeger was het al. Sowieso een Spaans nummer, dat klinkt gewoon Ja, maar lekker. het is wel een beetje weggevallen op zich. Ja, dat een beetje als oldschool uh, eh, opgevat natuurlijk. Ook, ook. En je, had, eh, je hebt ook een Pitbull die er wel redelijk uh, doorheen is geknald. Daddy Yankee was daarvoor, was, is geen grondlegger ervan, maar was wel heel erg ermee bezig. om het zo te zeggen. Maar ja, ze hebben er, denk, ja, ze hebben er leuk aan verdiend, denk ik. Dus, zo, <laughs> ik denk dat die gebakken zitten. Precies. <laughs> Dat is zo leuk, jongen. Ik heb vandaag gewoon het soundboard gedownload en echt waar. Het is gewoon. Het, het, is gewoon ik ben gewoon een kind in, een eh, de speelgoedwinkel. De hele middag naar die knopjes, eh, op die knopjes lopen klikken. Ik, eh, nee, ik ben net. ik was om vier uur, was ik, half vier was ik thuis. Dus ik ben nog. op denk weet je wat, ik ga toch die, kijken of die iPad doet. Ik kijk, helemaal opgeladen, top. Hij werkt helemaal, geen rare dingen. Ik denk, nou ja, prima, dat, dat gaan we volhouden. Maar ja, in ieder geval, ja, dat, dat, dat was het eigenlijk. Hey, we hebben net natuurlijk naar de nieuwe plaat van, van Jason Derulo geluisterd. Uh, Tiptoe. Het is heel eerlijk zeggen dat ik hem zelf al een tijdje niet meer heb gehoord met nieuwe nummers. Of, of ik moet hem helemaal gemist hebben. Wie, Jason Derulo? Ja. Nou, ik zal het even... Eh, jawel, met uh, Swalla nog dit jaar. En If I'm Lucky is hij ook meegekomen nog. Oké. Heb je dit? Dat hoor je meegekregen te hebben als, ja, als, radio DJ. Swalla, dat wel. Ja, maar en If I'm Lucky eh, ook niet? Hoe, welke? If I'm Lucky. Nee, volgens mij niet. Oeh. Volgens mij niet. Nou, dan zou ik die zo voor je draaien. Nou, we gaan eens even luisteren. Maar we gaan eerst even luisteren naar de nieuwe van Bibi Rexa. En die werkt samen met uh, Flora Georgia Line. Met It's All Your Fault. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby. exodus, searching I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive other shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me, no one's heroic. And my life don't even matter, I know it, I know it, I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own, I never had a home. Ain't nobody calling my phone, where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine. Who can time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why. It's the very first breath when your head's been drowned and it's the lightness in the air when you're there, chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding hope in who it is, I know that your fame guide you. I know where you've been, where you are, where you're going. yeah. I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard right now. You got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I finally wanna be blijft altijd eh, een mooi nummertje, zeker, zeker, zeker. Zeker een mooi nummer. Er is ook echt zoveel ja. diepgang in eigenlijk. Ja, jij hebt een stukje tekst heb je trouwens nu uh, voor ja, ik heb, uh, Ik heb de, de, tekst erbij. Je hebt de tekst erbij. Ja, het is, het is een, een, heel diep nummer. Ik denk als je, als je er echt in gaat verdiepen wat, wat zo'n nummer nou betekent, dat, dat je er... ja, dat je wel schrikt inderdaad. Maar je zei het begin van het programma al dat we nog tijdens de muziek nog even bezig waren. Dat bepaalde nummers echt wel een hele enge betekenis ja, absoluut, Ja, dat is best wel freaky is. Uh... Als je gewoon, uh, dat sommige, sommige rappers ook, die, die stoppen hele, hele vaag, om het zo maar te zeggen, hele rare teksten of hele rare betekenissen in hun teksten soms. En dat als je dat dan terugleest op sites zoals Genius, dan is dat gewoon een heel soort eye-opener. Ja, dat is het zeker. Kijk, het is... Uh, ja, het, is, ja, weet niet... Eh, ja, iedere muzikant stopt er wat nieuws in. Hey, eh, we, het is eh, half acht. We gaan naar de lijst der lijsten toe. Ehm, we gaan eens even kijken wie waar is gebleven. Want vorige week hadden we natuurlijk een wat relaxtere uitzending. Hè, waardoor we dus wat, ja, wat minder op, ons, op ons bordje hadden. En is ehm, even daarnaar gekeken. we gaan beginnen met de nummer 40. Daar vinden wij J Balvin en Willy William met Me Gente. Stond vorige week nog op plek 36. Op plek 39 deze week, Halsey Bad at Love. Eh, stond vorige week op plek 33. Nieuw in de lijst binnengekomen is Jason Derulo featuring French Montana met Tiptoe. Staat op plek 38. En op plek 37 vinden wij CNCO en Little Mix met Regalenton. Stond vorige week nog op plek 35. Op plek 36 deze week Love met I Like Me Better. Stond vorige week nog op plek 38. Toch weer twee plaatjes gestegen ten opzichte van vorige week. En ook weer een nieuwe binnenkomer uh, is uh, Bibi Rexa met Florida Georgia Line Meant to Be. Uh, staat op plek 35 deze week. Op plek 34 vinden wij Macklemore featuring Skylar Grey met Glorious. Vond vorige week nog op plek 30 vier plaatsen gezakt. En op plek 33 vinden wij Logic featuring Alessa Cara en Callie met 1-800. Stond vorige week nog op plek 26. Op plek 29 vorige week stond die Imagine Dragons met Thunder. Staat deze week op plek 32. Nieuw binnengekomen gaan we natuurlijk ook zo naar luisteren. Is Machine Gun Kelly en Ex-Ambassadors en Bibi Rexa. Alweer eh, staat ze op een plaat. Eh, staat eh, op, ja, op 31 deze week. En op plek 30 hebben wij Avicii met Sandro Cavazza met Without You. Stond vorige week nog op plek 25. Er zijn eh, denk, ik eh, denk vijf nieuwe nummers eh, bijgekomen deze week. Nou, dus dat is wel... Beetje diversiteit. ja, mag ook wel. We hebben wel wat nummers ja, waarvan ik moet zeggen, ja... Hm. Mag dat, er wel uit. Ja, dat, dat, dat, mag er inderdaad wel uit. Maar ja, kijk, weet je, ik, ik, ik maak weliswaar de lijst, maar ik bepaal natuurlijk niet waar ze terechtkomen. Dat is gewoon puur op basis van hetgene eigenlijk, ja, waar, waar ze, door staan. Dus uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. wat wij hadden met Rockstar eigenlijk. Rockstar is een hartstikke leuk nummer, maar hier in Nederland wordt het alweer wat minder geluisterd. Staat hij deze week bij? Weten we nog niet. Gaan we later naar kijken. We gaan, eh, zoals ik net al zei, gaan wij luisteren naar een eh, nieuw nummer. Dat is Home van Machine Gun Kelly, Ex-Ambassadors en BB Rexa.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 Eh. ja, je hoorde eh, natuurlijk eh, Let Me Go van Alessa en Florida Georgia Line en What? <laughs> dus ja, dat, ja, en hier, wat ik net ook tegen zei, hier, hier werkt ze ook weer dus samen. In ieder geval Florida Georgia Line, ik weet niet of het hij of zij is. Moeten we straks maar eens even gaan kijken. De dat eh, Florida Georgia Line. Ja, dat is een man, volgens mij. Is een man? Ja? Dus zover ik weet wel. Kom op je terug. Oké, nou ik, ik, ben benieuwd. We gaan het meemaken. Hé, hey, maar jij eh, had eh, ja, wereldschokkend nieuws. ja, nou ja, wereldschokkend nieuws is het niet, maar meer teleurstellend weer. Teleurstellend? Dat vind ik. Ja, zoals, je, zoals ik net zei, heeft tegen jou heeft Chris Brown aardig wat kritiek over zich heen gekregen... nadat zijn dochtertje Royalty die drie jaar is, heeft dus een eh, huisdier gekregen. Ja, de, de zanger Chris Brown plaatste een filmpje op zijn Instagram... waarop te zien is dat, eh, dat zijn dochtertje een nieuw huisdier heeft gekregen. Van achter de camera was Brown te horen... Is dat je baby? Hij wordt groter dan jij, let maar op. Fans waren niet mals voor de zanger... en verwijten hem voor onverantwoordelijk gedrag. Dit arme babyaapje dus hoort bij zijn familie in een natuurlijke omgeving. Het is geen huisdier, het is geen hond of kat. dat, eh, dat is duidelijk. Geen hond of kat? Nee. Niet. <laughs> en nu het aapje. <laughs> ik ben nog dat aapje op zoek. <laughs> ja, eh... dat is geen huisdier. Nee, dat... Chris Brown heeft in ieder geval niet gereageerd. Hij heeft geen statement gereleased. Eh, hij zegt helemaal niks. Ben je, eh, ik bedoel, het is zijn eigen keuze dat hij een babyhaap geeft. Ja, ik vind het niet, eh, ja, ik vind het niet verantwoordelijk. Maar, nee, natuurlijk niet. Maar hoe groot probleem is het? Ja, weet je, kijk, het is niet de eerste artiest die dat doet. Hè. Michael Jackson had ook uh, nogal extravagante huisdieren, om het zo te zeggen. Dat, eh, ja. Justin Bieber is er ook zo. <laughs> Justin Bieber is er ook zo eentje laatst. Die, had ook, die heeft ook een huisdier. Ja, maar dat zijn mensen met... Eh, cash. Cash, cash, money, money. Dus ja, ja dat, het is... Ja, want het schijnt wel iets voor de sterren te zijn. Eh, dat, eh, dat ze echt, eh, ja. Volgens mij is dat gewoon te weinig voor hun. Net als dat je een dikke bak moet hebben. Nou, dat is niet genoeg. We doen hem goud. Ja, ik vind het ook een beetje, ik vind het een beetje raar. Maar ja, weet je, dat is wel een beetje, als je ster bent, weet je, dan moet je, moet je jezelf ergens mee in het nieuws komen. Dus, een beetje relevant blijven. En nou, Chris Brown doet dat hiermee dus. Ja, dat doet hij zeker. Dat, hey, we hebben straks waarschijnlijk in twee uur gaan we nog even wat over Eminem even erbij pakken. Want er was wel weer wat bekend volgens mij over hem. Klopt. We gaan eh, luisteren naar eh, een nummer wat toch wel mijn, eh, mijn voorkeur heeft. En dat is, ja... Feels Great, Fetty Web. we thought it was real. I was even falling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember at the prom, you was perfect. I would spend. And I remember you were really my friend, baby. anders dan. Natuurlijk is het hier een breakdown. Ja. Ja, of de Euromix, maar eh, niet deze week. Nee, deze week niet. Deze week eh, hebben wij een eh, wat relaxtere... niet even relaxed schema. We hebben een wat strakker schema dan normaal. Dus ja. Beter. Zijn we alweer aan het einde bijna van het eerste uur. Het Gaat is, snel, Ja, ik, heb nog e- ik ben nog niet eens begonnen met mijn tweede bak koffie. Niet? Nee, dat zegt hoeveel plezier ik erin heb. Kijk. Oh. <laughs> Hij heeft geen koffie nodig om wakker te blijven. Ik vind het zo schattig. Beauty. Woo! <laughs> Oké. In ieder geval, Zoals jullie gewend zijn eh, pakken wij altijd eh, de laatste minuutjes van het eerste uur. Pakken wij ook weer even de lijst erbij. Eh, zoals ik net inderdaad ook al eerder zei. Op plek 30 staat Avicii's featuring Sandro Cavazza met Without You. Vorige week op plek 25. Een hele grote stijging in de lijst doet Haley Steinfeld met Alessa en Florida Georgia Line. Vorige week nog op plek 37, nu op plek 29. Op plek 19 vorige week eh, Pink What About Us is wel echt flink wat plaatsjes gezakt. Staat nu op plek 28. Kelly, Young, Dumb and Broke staat deze week op 27. Een plaats gestegen ten opzichte van vorige week. Op plek 26 staat Liam Payne met Bedroom Floor. Staat vorige week eh, nog op 18, stond hij nog. En op plek 25 vinden wij Cheat Codes, Fetty Web en CVBZ met Feels Great. Dat vorige week eh, was hij terug te vinden op plek 22. Ja, ik zeg het goed. En ja, perfect. Staat op plek 24 deze week. Drie plaatsjes gestegen. Stond vorige week op plek 27. En op plek 23 Eminem featuring Beyoncé Walk on Water. Stond vorige week op plek 20. Drie plaatsjes gezakt helaas. Op plek 22 eh, Alan Walker featuring Noah Cyrus met Digital Farm Animals met All Falls Down. Twee plaatsen uh, gezakt op zich van vorige week. In ieder geval gestegen van vorige week. Want vond die plek 24. En op plek 21 Sam Smith met Pray. Vorige week op plek 16. En op plek 20 Nile Horn met Too Much To Ask. Eén plaatje gestegen ten opzichte van vorige week. Normaal gesproken doen we altijd de, eh, de nieuwe nummers doen we altijd een beetje hè, in het eerste uur. Maar er zitten ook eh, ja, best wel wat nummers bij die echt een sprong hebben gemaakt. Die vorige week nieuw zijn binnengekomen. En de grootste stijger, eh, die hoorde jullie straks in het tweede uur. Daar gaan we ook mee openen. Ik ben benieuwd of jullie hem herkennen. Want die is eh, in totaal 20 plaatsen in één week opgeschoven. 20 plaatsen. Jij moet, eh, je, je, kijkt nog wel moeilijk. Eh, <laughs> ja, en, kwam even een nies naar boven. Maar. Er kwam een nies kwam er naar boven. ik kan ook gewoon je microfoon heel even uitzetten als je wil nies hoor. nee, nee, nee. Ik, had, ik heb het ingehouden. Je hebt het ingehouden. <laughs> Nou, dat, dat vind ik wel, wel heel tof. Wel heel tof. Nou. nou, nog heel eventjes. Ja, nog heel even. Ja. Dat gaan we maar eens doen. Ik zeg nog één plaatje draaien. Ja, ik denk dat we nog gewoon even een plaatje gaan draaien. Laten we nog één plaatje draaien. Dat is wel zo gezellig. Komen we komen... daarna even afscheid van jullie nemen. Dan zijn, komen we gewoon om acht uur weer eh, richting de speakers onder terug. <laughs> ja, ondanks dat eh, Pink eh, best wel gezakt is, vind ik wel dat we er nog even mogen gaan draaien. Als hij het wil doen. What about us, Pink? to be sold. We are children that need to be. red. met ons, Quinten. Ja, maar nou, gewoon door blijven gaan. Gewoon door blijven gaan. Gewoon door. Aan door. Geef niet op. Geef niet op. Volg je dromen. Ja, volg je dromen. Doe het gewoon. Doe het gewoon. <laughs> we hebben heel kort, want eh, ik eh, keek net ook al. Ik denk, nou, dit nummer gaat, maar, eh, gaat bijna het uur afsluiten. Maar we hebben nog iets minder dan 20 seconden. 15 seconden om het zo te zeggen. Nou, bedankt voor dit uur. Dankjewel. Doei. Voor het luisteren. We <laughs> hebben nog iets minder. Tot het volgende uur. Ja, Gaan nog ik veel meer tracks luisteren.